Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf vandaag patrouilleren speciale teams van de politie bij de grens... en bij opvangcentra waar verdachte omstandigheden zijn gesignaleerd. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat de politie vooral om het tegengaan van mensensmokkel. In en rond asielzoekerscentra zijn bendes actief die bewoners ronselen voor prostitutie en illegale arbeid. De politie wil de daders op heterdaad betrappen. Daarvoor worden flexibele interventieteams ingezet van in totaal 100 politiemensen. In de kunst- en cultuursector werken te veel ZZP'ers. Ze moeten vechten om werk en verdienen daardoor vaak weinig. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Bussemaker heeft laten uitvoeren. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren nemen culturele instellingen nog maar weinig mensen in vaste dienst. Liever kiezen ze voor goedkope ZZP'ers. Daarvan zijn er nu 106.000 in de cultuursector, tegenover 143.000 vaste banen. Afgestudeerden van het kunstonderwijs verdienen veel minder dan hoger opgeleiden in andere sectoren, blijkt uit het onderzoek. Minister Bussemaker maakt zich zorgen en trekt 2 miljoen euro uit om de grootste nood aan te pakken. Een Amerikaanse oud-marinier is na 4,5 jaar in een Iraanse cel weer thuis. Hij werd in 2011 gearresteerd toen hij op familiebezoek in Iran was. Volgens Teheran was hij een spion. Afgelopen weekend werd hij samen met drie andere Amerikanen vrijgelaten. Na terugkeer in Michigan zei hij dat hij de gevangenschap heeft doorstaan... dankzij de training die hij bij de Amerikaanse marine heeft gehad. De oostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op een zware sneeuwstorm. In zeker 15 staten wordt een dik pak sneeuw verwacht. In Washington zelfs een recordhoeveelheid. Scholen en kantoren van de gemeente blijven daar gesloten. De sneeuwstorm kan anderhalve dag aanhouden. Het verkeer langs de oostkust komt grotendeels stil te liggen en ook zal op veel plaatsen de stroom uitvallen. Het weer, het is droog, minima tussen 0 en min 6 graden, plaatselijk kans op mist.